Volgens de Belastingdienst is de fiscus de laatste vijf jaar 6,5 miljoen euro misgelopen... Vijftien clubs kregen elk een naheffing van 100.000 euro of meer. Ze hadden gesjoemeld met betalingen aan voetballers... of betaalden geen omzetbelasting bij de exploitatie van hun kantine of bij de kaartverkoop. Maar acht van de 84 onderzochte amateurclubs hadden hun financiën op orde. Volgens de Belangenvereniging van Top Amateurclubs is er niet zoveel aan de hand... en hebben de meeste clubs naar eer en geweten gehandeld. Het militaire regime in, Birma is bereid om een aantal politieke gevangenen amnestie te geven, zodat ze volgend jaar kunnen meedoen aan de verkiezingen. Dat heeft de ambassadeur van Birma bij de Verenigde Naties gezegd. Hoeveel politieke gevangenen amnestie krijgen en of oppositieleidster Aung San Suu Kyi erbij zit, wilde hij niet zeggen. De toezegging kwam tijdens een zitting van de Veiligheidsraad, waarin VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon verslag uitbracht van zijn reis naar Birma eerder deze maand. Hij had daar op vrijlating van politieke gevangenen aangedrongen. De ruimtevaartorganisatie NASA heeft de lancering van Space Shuttle Endeavour opnieuw uitgesteld. Net als gisteren en eergisteren maakten onweersbuien rond Florida de lancering onmogelijk. Met deze vlucht van de Endeavour zouden zes Amerikanen en een Canadezen naar het internationale ruimtestation reizen... om het laatste deel van een soort veranda te plaatsen. Daarop kunnen proeven worden gedaan waarbij direct contact met de ruimte nodig is. Het was de vijfde lanceerpoging. Donderdag probeert de NASA de Endeavour opnieuw te lanceren. De uitvoering van de pardonregeling is bijna rond, zegt staatssecretaris Al-Bayrak. Ruim 27.000 asielzoekers mogen op basis van de regeling in Nederland blijven. 6.000 mensen krijgen geen verblijfsvergunning en moeten het land uit. Al-Bayrak is niet te spreken over de medewerking van de gemeente. Voor 3.000 toegelaten asielzoekers wordt nog huisvesting gezocht.